Het slachtoffer overleed in het ziekenhuis. De burgemeester van Schiedam is geschokt. Het is heftig. Eh, we zien dat in heel Nederland... dat wel jongeren steeds op jeugdige leeftijd... Uh, eh, ernstige vergrijpen op hun naam krijgen... Ik ben ook zelf ouder van eh, twee kinderen, zijn iets ouder. Eh, maar het doet je wel wat. Eh, persoonlijk als ouder, als je dit hoort en dat het ook nog in je stad plaatsvindt, er is nog veel onduidelijk over de aanleiding voor de steekpartij. De politie hoopt dat mensen die iets gezien of gehoord hebben zich melden. Een Franse chirurg heeft mogelijk honderden kinderen misbruikt. Het jongste slachtoffer was zes jaar oud. Vandaag begon de rechtszaak tegen de 74-jarige chirurg, vertelt correspondent Frank Renaud. Joël Lescouanek wordt ervan verdacht in 25 jaar tijd 299 kinderen seksueel te hebben misbruikt. Dat deed hij in ziekenhuizen waar hij werkte. Zijn werkwijze was bijna altijd hetzelfde. Hij misbruikte de kinderen kort voor of na een operatie. Want dan waren ze onder narcose, merkten ze er weinig van en konden ze zich niet verzetten. De man heeft bij de politie al een gedeeltelijke bekentenis afgelegd. Er hangt hem 20 jaar cel boven het hoofd. En vrouwen krijgen de laatste jaren steeds vaker een grotere rol bij carnavalsverenigingen. Ze komen in de Raad van Elf of worden prinses. Maar dat is niet hetzelfde, vindt Femke uit Heerlen. Zij wilde prins carnaval worden en het is gelukt geen kroontje of lange jurk dus. Ik heb altijd de steek met veren en de scepter gewoon echt fantastisch gevonden. En eh, in deze vereniging is het Prins Carnaval als functie ook eigenlijk. Dus daar hoort een, prins, hoort een steek met veren bij, een scepter, rokkostuum. En ja, dat is gewoon machtig mooi. En wat is er nou het leukste zijn, aan Prins Carnaval zijn? Met veertien kerels op stap. <laughs> dat, dat vind ik.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 Ja. Maar Thomas en ik zijn nog op de radio bij je tot aan uh, 5 uur vanmiddag. En in uur 2, wat gaan we daar nu allemaal doen, Thomas? Nou ja, ik heb wat nieuwsberichten nog over Zandvoort. Ja? We hebben de evenementen, komt nog voorbij. En ja. Heel veel lekkere muziek. Zeker weten. En een mooi evenement eh, op het circuit hè, morgen. Ja, ga jij er eigenlijk heen, Rob? Nou, is nee. niet wat voor jou? Ja, het is zeker wat voor mij goed voor de eh, conditie, een, beetje, beetje lopen. Maar uh, <laughs> nee, ik, Rondje eh, circuit hè, hebben we het dan over. Ik kijk wel toe morgen. Oké. Dus. Nou, Oké. wel nou, leuk dat ze het doen. Zeker weten. Nou, we gaan, ja, dat verwacht je helemaal niet van mij, maar we gaan deze draaien. Dr. Dre. Ah joh. Ja, echt waar. <laughs> joh, de hele week zit ik al te denken. Jij, wat ik zei ga gewoon Dr. Dre draaien. Met een pret-sigaret, hè? Ja, precies. <laughs> Yo, dit is zo lekker. Still doing that shit, Andre? Oh, for sure. Yeah. It's still Dre Day, nigga. AK, nigga. Though I've grown a lot, can't keep it home a lot. Cause when I frequent the spots that I'm known to rock, you hear the bass from the truck when I'm on the block.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 Ooh wee, put it in the air, air. use a <laughs> en als je dan echt eh, naar die teksten gaat luisteren... dan hoor je wat een en ander uh, langskomen hoor. Bij uh, deze van Dr. Dre samen met Snoop Dogg. Je de Still Dre zo op deze zaterdagmiddag. Zo weer het eh, nieuws en uiteraard eh, normaal gesproken ook het eh, voetbal. Maar dat moet je even missen, want tot 8 maart hebben de heren van ST Zandvoort een pauze. En vanaf 8 maart mogen ze weer aan de bak. En dan spelen ze tegen Velsenbroek, PST, SP Zandvoort. Dat is op 8 maart weer op zender. deze band. Uh, Chic begon het allemaal uh, ja, alweer heel veel jaren geleden met uh, Freak. Dat was de eerste grote hit van ze. Daarna volgden er nog heel veel. Waaronder eh, deze My Forbidden Lover. Echte platenkofferplaats, weet je wel. Toen we nog uh, vinyl hadden. Heb jij dat nog meegemaakt, Thomas, eigenlijk? Vinyl? Nou, ik heb plaatjes, niet... plaatjes draaien en singeltjes en uh, 12 nee. Het is dat ik het hier toevallig een keer gedaan heb. Maar het is niet dat ik daarmee... nee. Nee, maar wat vind je ervan om het eh, te doen, zeg maar? Ik vind het wel leuk. Ja, toch? Ja, ja, het heeft wel wat. Ja, het heeft wat, inderdaad. Af en toe zo'n kraakje erbij. of zo, plaatjes draaien, zeg maar. Echt, echte plaatjes draaien, precies. Nou, dat was er eentje die we net draaiden. Echte plaatjes draaiplaat. En eh, we gaan het nu hebben over de strandpavioens. Want er zijn er al een paar open. Ja, sommige strandtenten, eh, nou ja, die, die, daarvan weten we het inderdaad. Zoals Stijn Akersloot, Niers, De Haven, Talassa en Piatti Beach. Al ken ik die laatste, ken ik niet. Maar die eh, zijn jaar rond geopend. Eh, maar vele andere paviljoens staan nog in de stijgers en eh, maken zich klaar voor de openingsdag. Ja, die Piatti Beach, is dat uh, take, oude Take 5, denk ik? Ja, dat zou zomaar kunnen, ja. Ja, nou ja. Er zijn er inmiddels zoveel, Rob. En, maar veranderen die namen nou ook elk jaar? Ja, zo'n beetje wel. Als er een nieuwe eigenaar komt, hup, weer een nieuwe <laughs> naam ja, Er zijn natuurlijk wel nog heel veel oude namen. Tenminste, heel veel. Er zijn nog wel wat oude namen. De haven, Tijn Akersloot. Of, uh... Jawel, maar je hebt niet meer eh, Keur en Molenaar en uh, Paap en <laughs> dat soort namen. Ja, nee, ja, wat, het, wat ik zeg, rond deze tijd openen de eerste strandtenten hun deuren. Meijer aan Zee trapte vorige week al af op 14 februari, gevolgd door Mango's Beach Bar op 15 februari. Havana heeft inmiddels eh, ook zijn deuren geopend. Evenals Ubuntu en Beach Club 10. Plazant en Fish die afgelopen donderdag 20 februari hun deuren hebben geopend. En in de laatste week van februari volgen Ten6 en mogelijk ook Buddha Beach op 28 februari. Dan op 1 maart dan, uh, start, eh, starten er zes strandtenten... en gevolgd door Far Out, The Spot, Body Beach en Fosfor in eind maart... Ja, al met al de lengte hangt dus in ieder geval in de lucht. En de komende dagen zullen steeds meer strandtenten hun deuren openen. En eh, de algemene stemming eh, in het dorp lijkt volgens mij wel positief weer. Ja, dat denk ik ook. Ja. Weer een mooi eh, seizoen. Iedereen heeft er wel weer zin in. Zeker weten. Allemaal weer, weer, lekker naar het strand en genieten van het mooie weer. Als dat eraan gaat komen in ieder geval. Je blijft toch een beetje afhankelijk van het weer of het wat gaat worden, Thomas. Zeker. Zeker, nou ja, Fosfor eh, Beach eh, is eh, dan de laatste eind maart. Klopt. Maar die zitten dan ook op het naakstrand. En dan moet je dan in je blootje liggen. En dat lijkt me ergens in februari. Nou, wel, gisteren kon het wel natuurlijk. maar, ja. ja, over het algemeen zou het fris zijn, Over het algemeen is het een <laughs> beetje frisjes, zeg maar. Dus, uh, Oké, okay, dankjewel weer voor dit overzicht van de strandpavioens. wanneer ze open gaan. En ga even lekker een kijkje nemen hoe ze daar nog bezig zijn met de paviljoens opbouwen. Here we are, six years later. I don't know what we're trying to find, to find. We've been dancing with strangers. Could it be we've been wasting our time, our time? Every night I lay in bed, wish I was with you instead. I can hear you in my sleep. say goodbye Lekker hoor, deze eh, Nederlands, of eh, een zangeres uit Nederland, zo moet ik het zeggen. Ja. en uh, Hard to Say Goodbye. Nou, als er toch bij Nederlandse artiesten zijn, dan kan de volgende ook nog wel bij. Alweer heel wat jaar geleden dat Timeless hier een hit mee had. Hier is Where is the Love.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 In ieder geval gaan we zo dadelijk de evenementagenda met je doornemen. En dat heeft Thomas allemaal keurig netjes op een rij gezet. Dat hoor je na deze zonnige plaat van Enrique Iglesias. Hier is hij nog een keer met Bailamos. ribbon and zo gingen we met eh, deze zin van Enrique Iglesias gewoon naar de Wild Wild West. Je hoorde eh, de zonnige klanken bij Lamos. En eh, ja, als het een beetje mooier weer wordt en dergelijke... krijgen we weer zin in evenementen, Thomas. Klopt. Heb je er al een paar voor ons in de aanbieding? Ja, het zijn er toch nog wel wat, Rob. Okay, de komende ja, twee weken, zal ik zeggen. Want morgen, we hadden het er al over een heuse trekwalk op het circuit. Eh, maak een gezellige winterwandeling over de baan en bekijk het circuit door de ogen van een coureur. Van de uitdagende Tarsenbocht tot aan het befaamde schijfvlak. Ja, en niet alleen de baan is open, ook het simrace center square uh, eh, boven in de, de pitboxen. Eh, heeft een speciale kennismakenaanbieding. aanbieding. En naast het racecafé Mickey's is het nieuwe deel van het pitgebouw ook ingericht als pop-up café. Voor een hapje en een drankje en ook om te bewonderen, het nieuwe gedeelte. Ik zou zeggen dus, eh, kom met je kinderen, kleinkinderen, vader, moeder, buren, vrienden, Rob Harms. Eh, neem iedereen mee. Tussen 11 en 4 uur is de trek geopend en er zijn 7500 tickets beschikbaar. Tickets kan je bestellen op www.circuitzandvoort.nl. En het is gratis. Helemaal gratis. Nou, mooi. Ja, morgen dus eh, de trackwalk op het eh, circuit. Geldt er nog een uh, maximumsnelheid morgen of niet? Ik denk 15. 15 km per uur. <laughs> Nou ja, dan, ben, je, door. ben je stevig aan het wandelen. zeker. Ik heb geen idee erop. Nou ja, we zullen zien morgen. Er zullen vast spelregels aan zijn dat je niet aan de grimbakken mag komen. En dat soort dingen allemaal. Maar precies. Maar wel mooi eh, dat je dan echt eh, de baan op kan. Ja. En eens even kijken hoe dat allemaal eh, in, in elkaar zit daar op het circuit. Zeker. Ja, en dan morgen ook, ja, daar had je het ook al over op. En daar heb je een interview vanmorgen over laten horen over het ploggen met Paul. Want dat begint ook morgen 23 februari om 11 uur vanuit het Zandvoorts Museum. Ploggen met Paul onder begeleiding van Paul Waaien. Combineer je wandelen met afvalruimen, Pauls humor, muziek en inspirerende verhalen maken deze ervaring onvergetelijk. En daarnaast kun je in het Zandvoorts Museum genieten van indrukwekkende tentoonstelling Plastic op Drift. Ja, en voor de info eh, daarover staat op zandvoortsmuseum.nl. Ja, evenals het Museum. Beleef op een ontspannen manier de rijke geschiedenis en cultuur. Laat u meevoeren door het oude dorpshart. Ontdek hoe dus vroeger leefde en welke beroemde personen hier allemaal verbleven... en welke monumentale gebouwen er eens stonden en nog altijd staan... Ja, dus het eh, museum geeft rondleidingen door het dorp heen. Vanaf maart tot eh, om de twee weken ehm, om 1 uur in het Zandvoortsmuseum. tot en met oktober. En dat is ook in het Duits mogelijk, erop, Dus jij kan er ook naartoe. Eh, de kosten zijn 10 euro per persoon... met een minimum van 6 deelnemers en een maximum van 12 deelnemers. En zo'n rondleiding duurt ongeveer anderhalf uur. Ja, dat is mooi hoor. Zo'n eh, intieme rondleiding. Daar hebben ze echt eh, aandacht voor je. En kan je al je vragen stellen. heb je het wel eens gedaan? Ja, ik heb het zeker wel eens gedaan. Ja, en het is oh, echt uh, mooi. Eh, nou, toen waren we met een mannetje of acht of zo. Eh, dus ja, ja, mooi, groepje. En ja, ik wilde het toch eens een keer meemaken, hè? Ja. Dan praat je er op de radio over. Dan moet je er ook een keer bij geweest zijn, <laughs> Thomas. Is er nog wat van je bijgebleven, of niet? Nee, weinig, weinig, weinig, oh. weinig. Ja, en dan heb ik er nog eentje op zondag 2 maart. Dan vindt het kindercarnaval plaats. Weliswaar op een nieuwe locatie, namelijk in de protestantse kerk op het Kerkplein. Daar is eh, iedereen, alle kinderen met hun familie van harte welkom om eh, samen carnaval te vieren. Het kindercarnaval begint om 2 uur en duurt tot ongeveer 5 uur. De organisatie heeft dit jaar enkele nieuwe e-, elementen toegevoegd. Maar natuurlijk keert ook de populaire playbackshow terug. Kinderen krijgen de kans om hun eh, favoriete artiest na te doen. Zoals bijvoorbeeld Yves Berendsen. En naast de playbackshow kunnen bezoekers genieten van een optreden van Mike Dane... en verzorgt DJ Mix de muziek. En eh, ja, ik ga toch alvast uh, verklappen op. Als kerst op de taart krijgen alle kinderen na afloop een cadeautje mee naar huis. Hé, hey, kijk. En de presentatie weer in handen van, uh, Roy, van, van Roy, Roy, van, B. Ja, Roy van B. Roy van B. Roy van B. Zeker. Zeker weten. Nou, mooi feestje morgen dus. en als Yves Berensen, wat had je, zei je daar nou over? Ja, nou kan je als je grote fan kan je daar een playback show doen als Yves Berensen. Oh, ik denk misschien komt hij morgen even langs. Maar dat zit Wie er weet, niet in. Dat weet je natuurlijk niet. Hè? Nee, je weet kan niet. zomaar als Yves eh, op Zandvoort is, eventjes bij de kerk langs. Eh, vindt iedereen wel <laughs> leuk eh, als je daar 2 maart bent. Toch? Ja, zeker. Oké, nou, over Yves Berensen gesproken. Het is echt ongelooflijk. Misschien kan hij jou horen, toch? Ja, ik denk het. denk het wel. Mooi verhaal dit. We droomden van later, maar verloor je uit het oog. We zouden veel bellen, dat deden we zelden, maar zo gaat dat toch. Het duurde te lang, maar we zitten hier alsnog. Ja, als ik terug kon in de tijd, dan wel met jou. Ik heb je zo gedaan wat eigenlijk niet kon. dus eh, live eh, te bewonderen in de Dorpskerk eh, hier in Zandvoort. deze Yves Berensen met zijn single Terug in de Tijd. <laughs> je moet niet alles geloven wat je op de radio hoort, Thomas. Nee. Nee, hè? Laat mij mijn eigen gang maar gaan. Oh ja, kunnen we ook wel draaien die plaats straks?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 Randy Lee's coming on strong. And the newsman sang his same song. Ja, daar heb je niet van eh, terug, hè Thomas? Zo'n goede plaat eh, die we even draaiden. De Golden Earring en uh, eh, Radar Love. Ruim zes minuten lang, dus er was even een kleine pauze voor mijn compagnon aan de overkant. die, ja, je hebt weer eventjes een mooi berichtje kunnen uitzoeken natuurlijk voor het Zandvoorts nieuws. Ik ben heel erg benieuwd wat je hebt, Thomas. Ja, een nachtje slapen in Zandvoort, dat kost naast de prijs van de overnachting zelf in de regel 3,30 euro aan eh, eh, toeristenbelasting. Oh, ik dacht voor 3,30 euro 30 nacht nee, slapen. nou, dat was <laughs> er maar zo'n feest erop. Nou, oké, oké. Nee, eh, ja, dat is lager dan het gemiddelde in Noord-Holland. Dat ligt op 3,82 euro namelijk per persoon per nacht. En dat is toeristenbelasting waar je het over hebt? Ja, klopt inderdaad. De toeristenbelasting is dit jaar evenwel niet gestegen. Ook vorig jaar in de gemeente Zandvoort kostte het per overnachting 3,30 euro. Ja, en gemiddeld in Noord-Holland gaat het tarief dit jaar met 8,7 omhoog. De gemeente Zandvoort int voor elke toerist eh, een vast bedrag per nacht. Dat blijkt uit het eh, meest recente overzicht op dat vlak van onderzoeksinstituut Kulo. Dat eh, bedrag kan nog wel afwijken op basis van leeftijd of welk soort verblijf je hebt. De meeste gemeenten in Nederland hanteren een vast tarief. Maar er zijn uitzonderingen. Zo zijn er gemeenten die een percentage van de overnachtingsprijzen rekenen. Eh, de gemeenten die eh, kijken naar kwaliteit van overnachting. Hoe luxer, hoe meer belasting. Oké, nou dat is wel terecht, toch? Ja, uiteraard. Het zal ook duurder op zichzelf zijn waarschijnlijk. Al met al moet de toeristenbelasting eh, in de gemeente voor dit jaar 4,3 miljoen euro opbrengen. Dat bleek begin deze maand uit de CBS-cijfers. Tegen 3,7 miljoen euro vorig jaar. En landelijk levert de toeristenbelasting dit jaar 598 miljoen euro op. Ruim 10% meer dan vorig jaar. Kijk, dat is kassa. Dus dat is zeker kassa. En weet je wat ook kassa is? Heb jij eh, inmiddels al bericht gekregen van de gemeentelijke belastingen, Thomas? Ja, ja. En eh, dat is ook eh, gezien, massa is kassa. Massa <laughs> is... Zoiets. <laughs> ja. het is echt... ja, Zandvoort staat met name heel hoog in, de, in de top in Nederland. Met echt... stijging van de WOZ-belasting. Klopt, Dat schijnt, schijnt enorm in Zandvoort te zijn. En ja... nou ja, je ziet het. Het stijgt nu ook alweer 8%. Ja. Gemiddelde. Nou ja, dat is zo. En eh, ja, dan valt het toch even tegen wat, eh, wat je moet betalen. Helemaal als eenpersoons huishouden ben je altijd een klos trouwens. Ja, ja, ja. En, Want je eh, betaalt er niet de helft van wat, wat een gezin betaalt. Nee, precies. Maar het verbaast me wel dat ze zeg maar, met die toeristenbelasting... vorig jaar zeg maar 3,7, ja iets minder, daarmee hebben opgehaald. Maar dan nu ineens met hetzelfde bedrag naar de 4,1 miljoen moeten. Hoe gaan ze die, waar gaan ze die 3 ton, 4 ton, dan willen ze dan ineens Verwachten ze dat er meer mensen komen? Ja, of, eh, meer eh, verblijven. Ja, meer eh, B&B's. Want dat hotel is natuurlijk nog niet klaar dit jaar. Nee, <laughs> als het doorgaat. Nou ja, gaan Ze, daar gaan ze dinsdag over hebben, Toon. Ja, als precies. überhaupt daar zo'n hotel komt. Ja, daarom. Ik heb wel wat berichten trouwens over dat hotel gelezen op Facebook... van mensen die niet echt positief waren. over dat hotel, ja. ja ik heb het dat het een blok aan, aan, de, aan het been was eigenlijk. Oh, oké. Nou, dus, spannend. Nou ja, spannend hoe ook de politieke partijen daarmee omgaan. Onder meer uh, eh, zij is eh, niet echt een eh, voorstander van, van de plannen zoals er nu liggen voor het Badhuisplein. Dus ja, of dat definitief allemaal doorgaat zoals het nu op papier staat... dat moeten we nog maar even afwachten. En zo gingen we van de toeristenbelasting in één keer naar het Badhuisplein toe. het <laughs> kan allemaal zo hier bij de Zandvoortse Radio. ZFM al 35 jaar eh, on-air. Met ook deze plaat uit de jaren 90.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 Ja, vind je wel leuke muziek, toch? Zeker. Zeker weten. nou, Marco is inmiddels gearriveerd in de studio. Marco Temes, daar hebben we het dan over. Hoi, Marco. goedemiddag. Hey, een hele goede middag. Leuk je weer te zien. Ja. Denk je, ik kom een keer halverwege de maand zo'n <laughs> beetje langs hobbelen. Kijk <laughs> kijken hoe het hier is. Of is het alweer de laatste van de maand? Het is de laatste zaterdag van de maand. Oké, en dan gaan we weer een mooi stuk uh, eh, proëzie eh, doen. Eh, straks even na vier uur, kan je er wat over vertellen? het is een analyse van de poëzie, zoals ik het zie. Oké, oké, oké. En dat heeft ook een klein beetje te maken met het interview van afgelopen zondag. Ja, de bibliotheek heeft elke bezoeker dit stukje proëzie meegegeven. Mooi. In, printvorm. Dus dat vond ik een hele mooie geste. Zeker. En eh, is er dan alleen eh, de tekst of hadden ze nog eh, plaatjes erbij, foto? Of, nee, er waren geen plaatjes bij. Ik schrijf heel beeldend. <laughs> Oké, oké, oké. Ja. Dus geen foto van Marco Temes Kregen ze er niet bij? Nee, dat wil ik de niet aandoen. Oh, <laughs> oké. nou ja, straks na vieren dan gaan we het van je horen, Marco. Ik heb nog even een lekkere gouden ouwe. Wat dacht je van deze van Womack en Womack? but it's taking me under since you're not here. Oh, I feel so all alone at It's bitter when it's hard to get, but this hide and go seek making me weak. Oh, I'm weak all over now. I promise to stop boxing you round so don't scratch my face. In the running, oh, the fight is all over now. We need to get our act together, take it on the street, bring it on home, and rock them guns on. Life don't change a thing, they only bring rain on top of pain. Oh, that's painted in my heart now. Flashbacks and uncovered tracks from when you left with my best friend. We need to get our act together, take it on the street. and calling play like dirty names. Oh, let I feel the top now, baby. We need to get our act together, take it on the streets, bring it on home and drop them guns on the floor. Make love for peace, and the rain will never cheat. Ja, deze Womack en Womack, eh, die ken je uiteraard van eh, de hit, eh, de grote hit Teardrops. En dit was een andere uit de jaren 80, je hoorde de Love Wars. We gaan alweer op naar Teams en weer van 4 uur.